7 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De Egyptische president Sisi heeft de noodtoestand uitgeroepen in een deel van de noordelijke Sinaï. Het aantal militairen dat daar gisteren om het leven kwam bij aanslagen is opgelopen tot zeker 33. Bij een explosie in de buurt van de Gazastrook kwamen zeker 30 mensen om het leven. Ook werd een controlepost aangevallen en daarbij kwamen zeker drie militairen om. De man die gisteren vier agenten in New York met een bijl aanviel was een geradicaliseerde moslim. Volgens de politie bezocht hij extremistische islamitische sites. Een van de agenten raakte bij de aanval zwaar gewond en ook een omstander raakte gewond. De aanvaller zelf werd doodgeschoten. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. De politie meldt dat er twee doden zijn gevallen, onder wie de schutter die zelfmoord zou hebben gepleegd. Vier leerlingen zijn gewond geraakt en drie van hen zijn er slecht aan toe. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Het is een meisje van twee die in buurland Guinea op reis was geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het meisje tijdens de reis waarschijnlijk met veel mensen in contact is geweest. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. De Verenigde Staten overweegt de quarantainemaatregelen van New York landelijk over te nemen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Alle medici die naar New York reizen vanuit landen waar ebola heerst... moeten sinds gisteravond verplicht 21 dagen in quarantaine. Ook iedereen die in direct contact is geweest met een ebola-patiënt... moet worden afgezonderd. De maatregelen volgen op het eerste geval van ebola in New York. Tientallen bezoekers van een Halloweenfeest in Walibi zijn vannacht gestrand op het station van Harderwijk. Ze hadden de laatste trein gemist. De gemeente heeft de jongeren opgevangen in een sporthal zodat ze op temperatuur kunnen komen en de trein naar huis konden nemen. Het is het weer, het is bewolkt. De regen, motregen in de loop van de dag zijn er vanuit het westen opklaringen en breekt de zon door.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 way. I was born in a plane. Fireball. we're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. telling you that I've had it with you and your career.